Dus zijn er minder windmolens nodig in de Noordzee. Groene energieproducenten zijn teleurgesteld over dat besluit. wij vinden het vooral erg jammer dat de eh, energietransitie in de industrie zo stagneert. Want op die manier blijft de Nederlandse industrie afhankelijk van fossiele energie uit het buitenland en veroorzaken ze heel veel vervuiling die uit de schoorsteen komt. En daar willen we graag vanaf. En met duurzame elektriciteit is er een heel goed alternatief voor de industrie. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat wij denken. Zorg dat die verduurzaming van de industrie weer eh, vaart krijgt. Mensen in Gouda zitten nog met veel vragen na de schietpartij gisteren. Een man schoot toen zijn ex-partner dood. Maar hij is later zwaargewond gevonden bij Scheveningen... en uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. Waarschijnlijk wilde hij bewust een einde maken aan zijn leven. Het drama houdt mensen in Gouda flink bezig. Ik heb er echt geen woorden voor. Ik kom er ook gewoon bijna niet uit. Dus ik eh, vind het heel erg, dit. Ja. En we weten nog steeds niet eh, ja, wat voor mensen het waren. Of ze hier uit de buurt kwamen. Als je dan nou ook hoort dat je zelfmoord gepleegd hebt. Ik denk van, ja, waarom neem je, doe je dan eerst je vrouw en naar jezelf. Ja. Dan alleen jezelf. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Blijf er niet mee rondlopen. Bij 113 zitten 24 uur per dag mensen voor je klaar ga je regelmatig met de trein? Vraag je baas maar vast om een loonsverhoging. Want treinkaartjes worden komend jaar nog duurder, dat zegt het ministerie. Een treinreis kost je straks 6 tot 9 procent meer dan nu. Toch is dat nog goed nieuws. Eigenlijk zou het nog duurder worden, namelijk 12 procent extra. Maar na gesprekken tussen de NS en het ministerie is dat naar beneden bijgesteld. Het weer, vooral in Overijssel en Gelderland, vallen nog wat stevige buien. Op andere plekken ook buien, maar ook wat zon bij 21 graden. Morgen is het vaker droog bij 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files door de werkzaamheden aan de A4. Op de A4 naar Amsterdam heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud... tussen Hoogwade en Nieuw-Vennep. staat 7 kilometer file daar.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 tegen me up all I dear to me, an honor of me share to you. Me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's that supposed to be about, me?